met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas is het dodental na de overstromingen opgelopen naar 82. Onder de doden zijn 28 kinderen en er worden nog tientallen mensen vermist. De overstromingen ontstonden vrijdag toen in korte tijd veel regen viel... en het waterpeil in een rivier razendsnel steeg. Vooral een christelijk zomerkamp voor meisjes werd zwaar getroffen. Het is een puinhoop in de regio. Overal liggen bomen op de weg en zijn auto's vernield. President Trump zegt dat hij waarschijnlijk van plan is om vrijdag het rampgebied te bezoeken. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere steden in Jemen. Ze waren volgens het leger gericht op Houthi-doelen in drie havensteden. Ook is een energiecentrale bestookt. Over schade of slachtoffers is nog niks bekend. Volgens Israël werden de locaties gebruikt voor het transporteren van Iraanse wapens... en voor het bestoken van Israëlische burgers met drones en raketten. Een paar uur na de aanvallen ging in Israël het luchtalarm weer af vanwege twee raketten uit Jemen. In Schijndel in Brabant is vannacht een vrouw van 79 overleden na een aanrijding met een voertuig. De bestuurder is na het ongeluk doorgereden. De vrouw uit Rijnsberg werd gisteravond rond half twaalf voor het laatst gezien. Een paar uur later werd ze als vermist opgegeven. Kort daarna vonden agenten haar lichaam langs de weg met zware verwondingen. Ze was toen al dood. En Mexico heeft voor de tweede keer op rij de Gold Cup gewonnen. Het voetbalkampioenschap van Midden- en Noord-Amerika. In de finale werd de VS met 2-1 verslagen. Het winnende doelpunt werd gemaakt door oud-Ajaxiet Edson Alvarez. De verdedigende middenvelder werd ook uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Het weer, stevige buien met veel regen in korte tijd en kans op onweer. In Noord-Holland, Flevoland en Friesland waarschuwt het KNMI daarom voor wateroverlast. Ook later vandaag buien en de loop van de dag wel iets vaker droog.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 In Schijndel in Brabant is vannacht een vrouw van 79 overleden na een aanrijding met een voertuig. De bestuurder is na het ongeval doorgereden. Mexico heeft voor de tweede keer op rij de Gold Cup gewonnen. Het voetbalkampioenschap van Midden- en Noord-Amerika. In de finale werd de VS met 2-1 verslagen. Het winnende doelpunt werd gemaakt door oud-Ajaxiet Edson Alvarez. Hij werd ook beste speler van het toernooi. Het weer, buien in de loop van de dag iets vaker droog. Bij een stevige wind wordt het fris met een graad of 19.